aan de ongeveer 20 Nederlanders die mogelijk worden geëvacueerd. Over de kosten was veel onduidelijk. Na eerdere berichten van de ambassade dachten de Nederlanders... dat ze daar zelf voor moesten opdraaien... maar dat blijkt nu dus niet het geval. Tesla verkocht in 2019 meer auto's dan ooit... en heeft voor het eerst twee kwartalen op rij winst gemaakt. Op de beurs heeft de elektrische autofabrikant nu een waarde van meer dan 90 miljard euro... waarmee het bedrijf meer waard is dan Volkswagen... een van de grootste autofabrikanten ter wereld. Critici vinden de waarde van Tesla overdreven... omdat het bedrijf nog geen 400.000 auto's produceerde. Voor Volkswagen waren dat er vorig jaar meer dan 10 miljoen. Voor het eerst in jaren is het aantal baby's dat wordt ingeënt tegen bof, mazelen en rode hond weer wat toegenomen. Dat concludeert het RIVM uit voorlopige cijfers. Verder blijkt eruit dat de vaccinatiegraad van meisjes tegen baarmoederhalskanker duidelijk omhoog ging. 72% van de meisjes die 13 werden lieten zich vorig jaar inenten tegen het HPV-virus. Een jaar eerder was het nog 59%. IKEA sluit tijdelijk de deuren in China. De 30 winkels gaan dicht in verband met de uitbraak van het coronavirus waar in China 170 mensen aan zijn overleden. Het aantal besmettingen is inmiddels gestegen tot boven de 7700. Later vandaag oordeelt de Wereldgezondheidsorganisatie... of er sprake is van een internationale noodsituatie. Garbine Muguruza heeft zich geplaatst voor de finale van de Australian Open. De Spaanse versloeg Simone Halep in twee sets. Muguruza speelt zaterdag de finale tegen de Amerikaanse Sofia Kenin. Zij plaatste zich ten koste van de Australische Ashley Barty.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 Healing. Baby, turn me on, on. one. You can dial 0800 Doctor Love. Don't just sit there and cry. You're just wasting your life. If you can't get up, call the doctor. Love, doctor. Love. You know just what i need.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 Lightings in the air when you're lighting up the rave, and it's feeling like I met you here before. Girl, I felt your presence when they let you through the door. Never had a brother give you everything and more, so I take a little piece and then the rest of it is yours, me and more. I I play, I when I put you in your place. I can tell you love it just by looking in your face. It's the way that you wind up your waist, I'm so in girl. You never have to worry about nothing, you know it's yours, you know you're you is morning Cause your body's on fire Show me how to control it And go ahead, you and get higher Girl, I love how you roll it I put my hand in Hold it, I'ma be that I'ma be right that I'ma be that fire I'ma be that fire everybody, Lights down for the one I love right now. You never look better. Forget our friends, girl, I love it when we feel together. We ain't nobody gonna feel what we feel together. She wanna kiss high, I want another one. You gotta stick five, I want it one on one. Up to now, nobody knew where I was coming from, but we got the same mind, so I don't wanna waste time. Bring it to me, my mind, that's what I need. That's right, kissing cheek one time being alone, but now I can't stand it. Reaching my for you to put your hand. Girl, you are the I don't understand it. How you lighting up the room with your glow? just just your body's on fire. Show me how to it. And go ahead, you get higher. I love how you it. I put my hand there. Hold it. I'ma be right by Genauso jung wie du und ich und grad ist gut so wie es ist. Wir fühlen uns safe, Digga, safe, Digga. Drinks gehen auf mich, das ist doch safe, Digga. Jungs gehen auf mich, das ist doch safe, digger Uns geht es gut, denn wir sind safe, Digga. Den letzten Cent aus meinem safe, Digga, safe, Digga. l'ami, voilà où nous en sommes. Sur la vie de leur mère, ils jurent et la colle.